Jelle Seubering met het NOS Journaal. In het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Dat is zo'n 5% meer dan verwacht, meldt het CBS. In juni vond er zelfs oversterfte plaats onder 65-plussers en inwoners van verpleeghuizen. Dat betekent dat er meer mensen zijn overleden dan normaal in die tijd van het jaar. De stijging in het aantal sterfgevallen heeft mogelijk te maken met de hitte. Afgelopen juni was de warmste juni ooit gemeten voormalige oud-president Zuma van Zuid-Afrika moet terug naar de gevangenis. De 81-jarige Zuma werd in 2021 om gezondheidsredenen voorwaardelijk vrijgelaten. Maar dat was onwettig, oordeelt het Zuid-Afrikaanse Constitutioneel Hof. De oud-president kreeg in dat jaar een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtsstaat... omdat hij niet mee wilde werken aan een corruptieonderzoek. Na zijn opsluiting ontstonden er rellen waarbij honderden mensen om het leven kwamen. In navolging van scriptschrijvers leggen ook Hollywood-acteurs het werk neer... na geklapte onderhandelingen met studio's. De film- en tv-makers willen nieuwe afspraken maken... over onder meer nabetalingen door streamingsdiensten... en het gebruik van kunstmatige intelligentie. 160.000 acteurs doen mee met de staking... waardoor vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties stil komen te liggen. De staking van de schrijvers begon al in mei. Het is voor het eerst in meer dan 60 jaar dat zowel schrijvers als acteurs tegelijk staken. Bij een achtervolging op de A12 bij Maarn is een politieauto op een andere auto gebotst. De politie achtervolgde op hoge snelheid twee verdachten... nadat ze op hete daad werden betrapt bij een auto-inbraak. Het tweetal is na de botsing overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de politie de verdachte bewust heeft aangereden. De snelweg tussen Maarsbergen en Maarn is voorlopig afgesloten vanwege het politieonderzoek. Het weer vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Komende dag begint vrij zonnig, maar later vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe.